10 uur. Dan net wel met het NOS-journaal. Windsurfer Dorian van Rijsselbergen is zeker van een gouden medaille. Op de Olympische Spelen is hij na negen races niet meer in te halen. Er volgen nog een reguliere race en de medal race. Zeiler Pieter Jan Postma heeft geen medaille gewonnen. Hij deed mee in de Fin-klasse. Aan de start van de medal race stond hij derde, maar hij eindigde vandaag als vijfde. En daarmee komt hij op de vierde plaats in het eindklassement. Het gaat slecht in de binnenvaart. Dit jaar zijn er al 25 bedrijven failliet gegaan, bijna twee keer zoveel als in de eerste zeven maanden van 2010. Binnenvaartbedrijven in Nederland bouwden vlak voor de crisis veel nieuwe schepen. Toen de markt inzakte was er niet genoeg vracht, zegt het bureau voorlichting binnenvaart. Banken komen schippers tegemoet omdat ze anders met schepen zitten die veel minder waard zijn en verkocht moeten worden. Bij een vechtpartij in Den Haag is gisternacht een man in coma geraakt. De Hagenaar van 41 is volgens de politie niet in levensgevaar, maar ligt nog wel op de intensive care. De politie heeft een man van 28 uit Den Haag aangehouden. Hij had bij een snackbar ruzie gekregen met de andere man, waarover is niet bekend. Bij de vechtpartij liep de man van 41 ernstig hoofdletsel op. Een man uit Nieuwegein raakte bij de vechtpartij licht gewond. Nijmegen heeft de oefenwedstrijd van voetbalclub NEC NEC tegen Blackburn Rovers verboden. In plaats daarvan wordt de wedstrijd nu zonder toeschouwers gespeeld in Hoenderloo. Fans van Blackburn Rovers waren vrijdag betrokken bij ongeregeldheden in Deventer, waar de Engelse club een oefenwedstrijd speelde tegen Go Ahead Eagles. Gisteravond was er in de binnenstad van Nijmegen een confrontatie met de supporters van NEC. Lokale burgemeester Beerten van Nijmegen besloot erop om de oefenwedstrijd tegen NEC te verbieden. De wedstrijd zou de afsluiting zijn van de open dag van NEC vandaag. Het weer, later vanavond komt er een nieuw buiengebied vanuit het zuiden met mogelijk onweer. Morgenochtend in het noorden nog buien, later op de dag ook in de rest van het land. Het wordt een graad of 21 morgen. Na morgen steeds minder buien en een hogere temperatuur.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 Oh, Shenandoah, I love your daughter away, you rolling river. Oh, Shenandoah, I love your daughter. Away, I'm bound to go. Across the wide Missouri. is seven long years since last I saw her. Oh, I, you rolling river. Tis seven long years since last I saw her. Away, I'm bound to go across the wide misery. took an ocean away, you rolling river, to sail across the stormy ocean. Away, I'm bound to go across the wide misery. bound to leave you away, oh, you rolling river. Oh, Shenandoah, I'll not deceive you away. I'm bound to go across the wide. Queen. Welkom terug bij Piesel Radio, aflevering 798. Oh, natuurlijk, het was Asher Queen wordt heel... Nou ja, je kan Asher eh, zelf eh, persoonlijk meemaken. Op 5 en 6 oktober aanstaande om 8 uur in het... Uh, plaatsje trein in Zuid-Holland, klein uurtje rijden. vanuit Zandvoort. En dan um, ja, dan gaan we twee fantastische avonden met elkaar beleven. Tenminste, als je er twee avonden bij wil zijn. Info en eh, kaarten via spiritualbalance.nl ja, spiritualbalance.nl We gaan door met muziek Between the Silence van Navadina. Prachtige cd. Hier op ZFM Zandvoort. Veel luisterplezier. 就当自己就拿了，成就不得大能加速，大概结束几百岁那，着了本在三界之外修，三界就当自己就拿了，成就不得大能加速，大概 Sāṅdhāṅ ca maññamāpāma, ca nā ka ca rādhāṅdhāma, ca dāṅsāṅga ca ca sāca, ca 不走到，他也能把叫我见嘛。把了把了怎把到白，叫我在街前的点嘛。长大的大人红个也干，得到走到那个干嘛？就等等我下家难等，了把门把个把门嘛。长大家三 都难点嘛。长早这些早他别见，跑着中国绕东家嘛。一个也叫下家难等，门把这把先当爸嘛。长早的人就把钱摸，都叫把我能帮家嘛。就叫下那着年的在找我当睫毛了什么？ Sānta gāyā sāntayā sāgyā sīmū tu kāṇṇā pājīma Mālā sāgyā kūlājīmā rāṅgāyā sāṇā caumā Sānta rāṅgāyā kāvājīmā vājīvājā caumā pājīma Sīmā rāyā sāyā dhūtā rāyā Tanya Yoga Yoga Kalika, Om Shivaya Om Mani Padme Kakalika Om Shivaya Purusha Prakriti van osho.nl. Ja, het is niet anders. Ehm, en het, eh, er is helemaal niks mis mee. Fantastische muziek eh, uit ver verlopen jaren. Uit de jaren 90 heb ik het dan over. Ehm, even kijken. 1995 om precies te zijn. Misschien ook wel dit laatste cd'tje. Chakra Healings Energize van Albert Grollo van het label Oriane Music. Healing Music noemen ze het zelf, maar het zingt er toch aardig op los. Mijn naam is Ben Oveugen en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma.